uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De lokale partijen zijn de grote winnaar geworden van de gemeenteraadsverkiezingen. Ze krijgen er zo'n 650 zetels bij en zijn nu in het merendeel van de gemeenteraden de grootste. Vaak gaat het om kleinere gemeenten, maar ook in Maastricht, Enschede, Zaanstad en Delft is nu een lokale partij de grootste. In Den Haag en Rotterdam bleven de groep De Mos en Leefbaar Rotterdam de grootste. Verliezers zijn de VVD en CDA, die circa 15% van hun zetels verloren... en de SP, die bijna 40% verloor. Een bescheiden zetelwinst was er voor GroenLinks en D66. GroenLinks veroverde Leiden en Tilburg... maar moest Amsterdam en Haarlem afstaan aan de PvdA. Afgezien van de winst in die steden bleef de PvdA over het algemeen stabiel. Door nieuwkomers als Volt, Forum voor Democratie, Bijeen en Belang van Nederland... neemt vooral in de steden de versplintering verder toe. Het Kremlin vindt het onacceptabel dat de Amerikaanse president Biden... zijn Russische ambtgenoot Poetin een oorlogsmisdadiger noemt. In een verklaring spreken de Russen van onvergeeflijke taal, meldt staatspersbureau TAS. Biden noemde Poetin een oorlogscrimineel vanwege de invasie van Oekraïne. Hij deed die uitspraak tegenover verslaggevers in het Witte Huis. Opvallend genoeg wilde Biden het eerst niet zeggen toen journalisten ernaar vroegen... maar later deed hij het alsnog. Rusland doet alsof het onderhandelt, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken Le Drian. Met een pistool tegen het hoofd valt niet te praten, zei hij in een Franse krant. Volgens Le Drian is het wijs om de verwachtingen te temperen. Ook al toonde Oekraïne zich de afgelopen 24 uur voorzichtig optimistisch over de onderhandelingen met Rusland. In het interview zegt Le Drian zich ook zorgen te maken over een mogelijke chemische of biologische aanval in Oekraïne. Het weer. De dag begint in het oosten met wat regen. In het westen is het droog en klaart het snel op.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 Don't tell me that you need me. Don't show up at my house. All caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me down, down, down. don't mess with my head. Don't tell me you're falling when your feet still on the ledge kiss me right now. On your lips, just leave it. If you don't can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing and he's not with you. The universe must have defined this. What am I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him I said that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm steal you from him. I could be such a gentleman. I saw my clothes would fit. I could be a better boyfriend. I don't need to tell you twice all the ways you can't suffice. If I could give you some advice, I would leave with me tonight. ladies first, baby, I insist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up all night, I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman Plus all my clothes would fit Never would have left you alone. Here on your own, glued to your phone. Never would have left you alone. For someone else to take you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit.